Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt... hebben een dreigbrief van de Taliban gehad. De tolken moeten voor de rechter komen... en als ze dat niet doen, worden hun familieleden verantwoordelijk gehouden, schrijft de Taliban. Collega Thomas Pekschoor onderzocht wat er precies in die brieven staat. Dat het ze bijzonder kwalijk wordt genomen dat ze hebben gewerkt met buitenlandse troepen. En dan wordt er ook gezegd, ja, daar zijn uiteindelijk Afghaanse strijders, Taliban-strijders, bij omgekomen. Eh, doordat zij buitenlandse troepen hebben gewerkt, is het makkelijker voor, de, voor die troepen geweest om, te, om gevechten uit te voeren in Afghanistan. Er zijn Taliban-strijders mee omgekomen, zegt de Taliban. En dus moet er gestraft worden. De Taliban had beloofd om Afghanen die met buitenlandse legers hebben gewerkt niet te vervolgen, maar dat is een valse belofte geweest. Een team van de overheid probeert mensen te evacueren. In Oostenrijk is een Duitse toerist omgekomen door een oude granaat die hij uit een meer had gehaald. De man van 59 had het explosief gisteren gevonden en op de oever gelegd. Vanochtend kwam hij terug om de granaat op te halen, maar die ontplofte toen. De politie denkt dat het een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog was. Een Amerikaanse medicijnmaker zegt een anti-coronapil te hebben ontwikkeld. De pil zou het aantal ziekenhuisopnames en mensen die overlijden aan corona halveren. Het bedrijf wil snel toestemming vragen om het middel op de markt te brengen. Nu zijn er alleen nog medicijnen in de vorm van een prik voor mensen met corona. In België hoef je vanaf dit weekend in een parenclub geen mondkapje meer op. Veel parenclubs zijn tot nu toe dichtgebleven omdat een mondkapje toch een beetje onhandig is. En parenclubbezoekers gaan er dit weekend dus weer volop van nemen. Al gaat het niet alleen om seks, legt deze clubeigenaar uit. De echte swingers, laat ons zeggen, eh, hebben elkaar tijdens de coronaperiode toch opgezocht. Dus ze daarvoor wachten ze niet op Acantus. Acantus is gekend voor zijn, voor zijn thema's, voor zijn ambiance. En daarvoor komen de mensen naar Acantus voor eigenlijk de grote feesten eigenlijk. Het weer nog op veel plaatsen regen vanavond. Die trekt vannacht richting het oosten weg. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer regen. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Amsterdam staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Blarikum 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Amsterdam voor Amsterdam-Zuidoost bijna 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag.